uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Organisaties die software van het bedrijf Citrix gebruiken... moeten overwegen het programma voorlopig helemaal uit te schakelen. Dat zegt het Nationaal Cybersecurity Centrum van de overheid... naar aanleiding van het lek in de Citrix-software. Volgens het centrum werken de tijdelijke maatregelen... die Citrix heeft geadviseerd soms niet. Veel bedrijven en instellingen gebruiken de software... om vanaf afstand in te loggen op de computersystemen. Onder meer het ziekenhuis in Leeuwarden en de gemeente Zutphen... zijn al aangevallen door hackers. Nederland exporteerde vorig jaar voor een recordbedrag van bijna 95 miljard euro aan landbouwproducten. De stijging komt onder meer door de varkenspest in Azië. Nederlandse varkensboeren verkochten daardoor veel vlees aan China. Nederland is na de VS nog altijd de grootste landbouwexporteur ter wereld. Vanwege de milieuvervuiling is niet iedereen daar blij mee. Het afzettingsproces tegen president Trump is officieel van start gegaan in de Amerikaanse Senaat. Senatoren moesten zweren hun taak onpartijdig uit te voeren. Het proces draait om de vraag of Trump Oekraïne onder druk heeft gezet om rivaal Joe Biden dwars te zitten omdat de Republikeinen de meerderheid hebben in de Senaat... is de kans klein dat Trump daadwerkelijk wordt afgezet. Wierden geeft als eerste Nederlandse gemeente een bijzondere status... aan graven van Molukse veteranen... die meevochten in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger... Als hun lichamelijke resten de status van bijzonder graf krijgen... hoeven nabestaanden er geen grafrechten meer over te betalen... en kunnen de graven niet zomaar worden geruimd. In Wieren gaat het om 80 tot 100 graven. De Molukse Stichting wil ook andere gemeenten vragen... om de graven van Molukse veteranen een bijzondere status te geven. Het weer nog. Eerst opklaringen. Geleidelijk wordt de bewolking dikker. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of 7. Overdag regen, al is het in de middag even wat droger. En het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NWS Journaal.